Michel Koenen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de meerderheid van de Tweede Kamer wil toestaan... dat wetenschappers menselijke embryo's mogen kweken voor onderzoek. Dat zou stellen kunnen helpen die het nu niet lukt om zwanger te worden, ondanks IVF. Een paar maanden geleden werd het voorstel van D66 en VVD ook al besproken. Toen was er nog veel weerstand, vooral van de christelijke partijen en NSC. Die partij zit nu niet meer in de Kamer. Het CDA staat inmiddels onder strenge voorwaarden open voor een verruiming van de mogelijkheden. Nu mogen embryo's alleen worden gebruikt die overblijven bij IVF-behandelingen. Organisaties als Human Rights Watch waarschuwen de FIFA. Ze vinden dat het slecht gaat met de mensenrechten in de VS. Een van de landen waar komende zomer het WK voetbal wordt gehouden. Zo zijn er aanvallen op migranten, de democratische rechtspraak en vreedzame demonstranten. Volgens de mensenrechtenorganisaties bedreigt de regering Trump de veiligheid en waardigheid van fans en deelnemers van het WK. Zo zouden fans die zich op sociale media kritisch hebben uitgelaten over Trump... de toegang tot het land kunnen worden geweigerd. Morgen is de loting voor het WK. In Driebergen heeft brand gewoed in een woning. Twee mensen zijn door de brandweer uit de woning gered. Die waren al het pand uit toen de brandweer aankwam. Ze zijn alle vijf naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat, dat is niet bekend. De brand brak rond middernacht uit, vermoedelijk bij de wasdroger. De woning is voorlopig onbewoonbaar en ook de woning van de buren raakte beschadigd. En een arts die ketamine leverde aan acteur Matthew Perry... is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Ook moet hij een boete betalen van 4800 euro. Perry, vooral bekend als Chandler uit Friends... overleed ruim twee jaar geleden na een grote hoeveelheid ketamine.